van Kam met het NOS Journaal. Als andere Europese landen niet meer vluchtelingen opnemen... dan ziet Duitsland zich genoodzaakt het Schengen-verdrag ter discussie te stellen. Dat zei bondskanselier Merkel op haar jaarlijkse persconferentie. Het Schengen-verdrag regelt het vrije verkeer van mensen en goederen binnen de EU. Op dit moment vangt Duitsland 40% van alle vluchtelingen op. Merkel zei onder meer dat Duitsland de procedure wil versnellen... extra maatregelen gaat nemen om de integratie beter te laten verlopen... en waarschijnlijk meer aanmeldcentra gaat inrichten. Bij een explosie tijdens een betoging voor het parlement in Oekraïne zijn tientallen gewonden gevallen. In totaal zijn bij gewelddadige botsingen in Kiev meer dan 100 politieagenten gewond geraakt. Er zou één dode zijn gevallen. De hele ochtend waren er confrontaties tussen demonstranten en de politie bij het parlement. Daarbij werd een granaat gegooid naar de oproerpolitie. Volgens ooggetuigen werd dat gedaan door Oekraïense nationalisten. Plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, Ruud Bik, denkt dat het zeker vijf jaar duurt voordat de kwaliteit van de politie op een acceptabel niveau is. Reageert daarmee op een brief van minister van de Steur. Die schrijft dat de kwaliteit van de rechercheurs bij de politie niet op orde is en dat er te veel zaken onopgelost blijven. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De komende uren trekken daar zware onweersbuien over. Die kunnen gepaard gaan met hagel, zware windstoten en heel veel regen in korte tijd. Ook in de rest van het land is er kans op buien met onweer en lokaal veel regen. Het noodweer van vannacht heeft voor 5 tot 10 miljoen euro schade aangericht. Volgens het Bond Verbond van Verzekeraars gaat het vooral om waterschade in woningen. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het is 23 tot 30 graden. In de loop van de middag vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien. En morgen is het met 20 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor het knooppunt Hoevenlaken 5 kilometer door werkzaamheden. A13 Den Haag richting Rotterdam staat helemaal vol tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit en Roderijs. Op de A 15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.